uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Belgische wielrenner Bjorg Lambrecht is na een zware val in de Ronde van Polen overleden. De 22-jarige coureur van Lotto Soudal viel bij een valpartij tegen een betonnen rioolbuis aan. Hij werd gereanimeerd en met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht waar hij is overleden. Bjorg Lambrecht won in zijn tweede jaar als prof diverse prijzen. Het dodental van de aanslag in El Paso in Texas is opgelopen naar 22. Twee mensen zijn bezweken aan hun verwondingen. Daardoor is het totale aantal doden bij de twee aanslagen van afgelopen weekend opgelopen naar 31. In Ohio waren negen dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse president Trump wil dat aanslagplegers zoals die van afgelopen weekend in de VS makkelijker de doodstraf kunnen krijgen. Zodat ze, zonder dat ze jarenlang door kunnen procederen. De NS heeft 18 nieuwe treinen besteld die tussen Schiphol en Brussel gaan rijden. Het gaat om de definitieve vervanger van de Vira, de mislukte hogesnelheidsdienst tussen Amsterdam en Brussel. Kort na de eerste rit in 2012 bleek dat de Vira-treinen allerlei gebreken hadden, waarna de NS ze van het spoor haalde. Het debakel kostte de NS zo'n 67 miljoen euro. De nieuwe snelle treinen zijn van de Franse fabrikant Alstom en gaan rijden vanaf 2025 tussen Amsterdam en Brussel. President Poetin heeft gezegd dat hij zich gedwongen voelt om kernraketten te bouwen als de Verenigde Staten dat ook doen. Nu het Amerikaans-Russische akkoord tegen kortere en middellange afstandsraketten is opgezegd, ligt de weg vrij voor beide landen om weer dit soort wapens te gaan produceren. Poetin zei wel te willen praten met de VS om een wapenwedloop te voorkomen. Amerika heeft het INF-wapenverdrag opgezegd... omdat Rusland tegen de afspraken in een raket zou hebben getest... die binnen het verboden bereik valt van 500 tot 5500 kilometer.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 die hier zijn microfoon heeft uitgetest... deed hij afgelopen maand eh, bij eh, een optreden hier in de Alternative FM. Colin Hoeven had een hele speciale microfoon. Markers, hij was, eh, dat was wel geslaagd volgens mij. Hè? Dat, dat apparaatje wat hij bij zich had, toch? Ja, dat was vrij bijzonder. Ja, want je had, hij, hij, ving alles op, Wat was dat voor een... voor een... Ja, ik, ik wist het merk uit mijn hoofd. Ja. Nu ondertussen <laughs> niet meer. Maar, maakt niet uit. Maar, eh, het, was een heel erg mooie condensatormicrofoon... die eigenlijk alles eh, van het minste geluid, tot harde geluiden opving. En had hem gewoon in het midden staan. Dus eigenlijk met één microfoon het hele optreden. Ja, dat zijn natuurlijk de, de meeste ideale. Maar het eh, klonk ook eh, spetterend, eh, moeten we er ook bij zeggen. klonk schitterend. Ja, zes nummers had hij toen gespeeld. helemaal kwam hij weer uit Nijmegen kwam hij weer aanzetten. Dus wat dat er gaat, helemaal goed natuurlijk. Ja, ja. Goed, aan het feit dat Marcus te horen is, is het feit ook dat er geen live uitzendingen zijn. Die, die komen wel weer hoor, overigens. Dat, dat wel. precies heb ik het niet 1, 2, 3 op het op eh, de trommelvliezen eh, staan. Maar goed, eh, het, het, het, het zal binnenkort wel weer gaan plaatsvinden. Zeker deze maand. Dan komt er in ieder geval een studiogast voorbij. En volgende maand hebben we David Blinko hier in de studio. Dus dan hebben we sowieso live de optredens. Dus er zit wel degelijk nog wel wat in de pijplijn om maar wat te noemen. Ehm, muziek is er eh, vandaag ook. Ik heb eh, zelfs eh, twee nieuwe dingetjes. Close to Fire, een oud deelnemer aan de Rob Akda Award. Die kennen we nog aan die serie. En Lake Michigan, dat is ook al heel erg leuk. Want Lake Michigan is de band waar onder andere ook Koen Alvarez deel uit maakt. En zij gaan morgen een nieuwe single uitbrengen. En die is vanavond al hier te horen. Dus dat kan ik in ieder geval alvast verklappen. En deze dame die gaat ook eh, binnenkort eh, een aantal optreden doen. Dat is Lizzie V. En eh, dat nummer wat ze als laatste heeft uitgebracht, dat heet Borderlines. I never watched the news Then I crack a million I never had a lot to lose You wanna see what I got but I know what I like. I'm not like everywhere you've been, and I'm not afraid to feel this small. Cause a little something pushes all across the border. park to love whatever I've done. No matter how I fall apart, we fit together as one. If what you need is way out in the dark. in my arms weak. Your eyes won't cry, my voice won't van het album van eh, Michel Ebbe Inertia heet dat eh, nummer In Our Kingdom. Eh, want de afgelopen week is er op bij de PopUnie Rotterdam... waar ik in een grijs verleden ook nog recensies voor heb geschreven ook ehm, iets eh, verschenen over eh, wat het nou allemaal inhoudt. Dat album wat hij gemaakt heeft, eh, Michel Hebben. En nou ja, daar heeft Hans van der Maas een, een interview van, van gemaakt. En dat was natuurlijk wel de mooie aanleiding om ook wat meer van dat album te laten horen. Want, zoals Michel dat tegen mij gezegd, ja... Is leuk eh, dat je me eh, nu in handen hebt, maar draai niet eh, meteen alles weg. Dat heb ik ook keurig netjes gedaan. Ik heb um, There's a Storm Coming Up heb ik het meeste daarvan gedraaid. En de rest heb ik allemaal achterwege gelaten. Hier en daar stond er ook al een nummer op eh, wat ik al eens eerder eh, heb eh, gedraaid. Dus, dus ja, zo erg was het nou ook weer niet. En dit is dus een van de nummers die op dat album staat. een van de bands die bezig is deze kant op te komen. Maar ze zijn nog in een fase dat ze dus materiaal bij elkaar aan het maken zijn. En ik heb al afgesproken van... stel dat er al wat meer is dan 5, 6 nummers dan wordt het tijd om eens eventjes hier de spullen te pakken en eh, langs te gaan komen. Eh, het project heet Vroom. Niet Chris, die eh, wielrenner die op een gegeven moment ergens het nodig vond om in de voorbereiding van de Tour de France ergens mee, tegen in de rotsen aan te rijden. Nee, dit is gewoon O, nee, VROE en dan drie keer M en dan krijg je als titel Visjes in de Zee. maar hengelen en daar heb je niks aan. Hij is die boy die je moet laten staan. Hij lijkt een engel, maar een duivel in disguise. Hij vreet je op met huid en haar. Hij pakt en hij grijpt, maar belt je nooit terug. Hij vrijt en hij veet ja, wie is de klos? Hij ziet visjes in de zee. Visjes in de zee. Visjes in de zee. wie is de klos. Hij ziet visjes in de zee. Visjes in de zee. Hij ziet visjes in de zee. hij gelijk. Hij ziet van een album uit 2013 eh, alweer. Maar eh, ik eh, vind hem nog steeds eigenlijk best wel van toepassing voor mij. Want ja, op een gegeven moment stond ik zelf in een beetje in een dubio van... wat ga ik nog doen met mijn leven? En uh, zowaar, ik eh, begon op een gegeven moment eh, dat, dat, dat zich dat afspeelde net nadat ik de werkzame leven bij een waterleidingbedrijf had uitgedaan. Ja, zoiets. En op een gegeven moment bezocht ik daar een, het lokaal in Heemskerk en daar speelde Astrid. En een van de nummers die ze speelde was Fair Start Fire Hill. En daar ehm, refereert dan op een gegeven moment Bo Manning aan. Eh, van ja, je, kan een aantal dingen doen in je leven. Maar eh, van eh, de reden is dan, why should you do it? Dat is een beetje de centrale vraag geweest. Dus het was wel degelijk een nummer wat van toepassing was van mij heeft eh, die avond ook dat nummer <laughs> ook aan mij opgedragen. Dat vond ik ook wel heel erg eh, leuk dat hij dat gedaan had. Eh, goed, het is niet van het laatste album wat, wat wij ook hier hebben. Maar dat is alweer van een album uit, nou, wat ik al zei, 2013. Box heet het album. Daarvoor Vroom met Visjes in de Zee. Dan ook een, een een tweetal, uh, Scott en Young genaamd. Het is ook ehm, bijzonder. Het, eh, het is eigenlijk gewoon eh, ja, iets wat je op een zomerse dag best wel kan beluisteren. Het nummer dat heet Slow. Holidays, time to get away. dry Off and take the car wherever we wanna go Let's just see how far we get it on down the road And where we'll sleep tonight We don't need to know As long as the feeling's right Well, we can take it slow we wanna go Let's just see how far we get it on down the road And where we'll sleep tonight No, we don't need to know As long as the feeling's right Well, we can take it slow feet. opvallend als het gaat om haar eh, kant van de muziek eh, te horen. Hanneke Laura met eh, Lover of the Light. Ehm, een van de albums, albums, ja, zeg ik, die ze heeft uitgebracht. Het meest recente, ik denk van een jaar of drie, vier terug alweer. Ehm, Lover of the Light. Daarvoor Slow van Scott Young. En over materiaal gesproken... Ik kan in ieder geval wel eh, verklappen dat eh, deze jongens in november met eh, ehm, materiaal zullen gaan komen. En daar staat deze ook op. Boxcar en a Jug of Wine van Dandelion. why non hai promesso di stare con me. Accendi una sigaretta le cose che vorrei sapere e tante cose che vorrei giorno. Le abitudini e la stessa gente che cercano Fabian het een beetje volgt op Instagram... en ik ben er een van, eh, die kan weten dat eh, ze dus een, ja, een aantal weken op vakanties is eh, geweest in Wales... dat is de ene kant de voorliefde voor een land als Wales. Maar ze is natuurlijk ook nog half Italiaans. Omdat haar moeder van Italiaanse afkomst is. En dat heeft ertoe geleid dat ze ergens vlak na het verschijnen van The Girl You Love... het album wat ze in 2012 heeft uitgebracht... ook nog eens een keer studie Italiaans is gaan doen. En eh, wat dachten eh, de, de, de makers van dat eh, album, de producer, die dacht... hé, hey, wat leuk, dan zullen we er ook nog een Italiaanse versie van Blinded achter zetten. Lasciami Illusa. En eigenlijk heeft Fabiana daar natuurlijk ook nog wel wat meer creativiteit uit voort weten te... ja, voor dingen uit voort weten laten komen. Want ze wil gewoon een aantal songs en in, in het Italiaans laten horen. Maar daarbij eigenlijk ook wat vertellen over, dat, eh, over Italië en het land zelf. Dus eh, dat, gaat allemaal, eh, dat wordt allemaal in de stijgers gezet. Eh, een aantal eh, optredens van HK-concerten zullen ook eh, met Italiaanse nummers worden vormgegeven. En een aantal ook niet. Maar sowieso zal er ergens aan het eind van het jaar ook nog in Leiden en Den Haag nog iets van haar voorbij gaan komen. als het gaat om Italiaanse dingen, Italiaanse onderwerpen, Italiaanse thema's. Noem maar op. Het lijkt bijna Italiaans antwoord. Maar dat heeft dan ook daarmee te maken. Straks in het volgende uur nog een nummer. Maar dat is dan weer gerelateerd aan het eh, uitstapje. De vakantie van eh, Fabiana Dammers. Want eh, niets is zonder een bepaalde reden, zeg ik dan altijd maar. een andere band die wij dus tegen zijn gekomen het afgelopen jaar bij de Rob Akda wordt is Close to Fire. Ze hebben het zelfs geschopt tot de finale. Want ze waren ook winnaars van een van de voorrondes van dat... van dat, van dat Festival. Eh, trouwens, daarvoor hoorden we de Boxcar en de Wine van Dandelion voor uh, Fabiana Dammers. Dat zeg ik er ook maar even bij. Eh, maar ze hebben een nieuwe single. en de single dat heet Float Away. I've seen Fietsland. Nou, eh, dat gaat het, eh, daar gaat het niet over. Maar het gaat eh, gewoon over ja, de broers die je hebt in de familie. En ik heb er geen. Maar Anke Timmer heeft ze kennelijk wel. Close to Fire hoorde je daarvoor met Float Away. En nu tijd voor die band die 11 juli hier geweest is. Namelijk Twice the Same. En het nummer dat heet Hope. the great big sky. I could let my mind wander. In my dreams, I am learning to fly. Just take a minute and hear what I have to say. You would find I'm not wasting time, and the sky is anything but gray. justice here waiting for you so you could take me over. Cause I'm broken and wired. You'll make it better. I pay the price my soul is due. My life came down to the wire. Cause I know I'll burn in fire. Yeah, I'm going down. On my knees before the altar With my prayers denied A disgrace for the only Father That's missed the Divine I'm calling, calling you now I'm falling, falling from the sky Blind and solitude, both arms bound I'll crash down I'm sent away obeying the rules No, I don't belong in heaven Cause I'm made all out of seven Come take me under I gave my life and died for truth I'm not knees before the altar with my prayers denied.